Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is begonnen aan zijn bezoek aan China. Hij werd uitgenodigd door president Xi Jinping. Het bezoek duurt tot donderdag. Het doel van de ontmoeting is niet bekendgemaakt. Kim Jong-un nam zijn vrouw en een aantal hoge functionarissen mee. China is de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea. Groningen en Friesland stellen de komende dag dijkbewaking in... vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstanden. Ook worden sommige dijkdoorgangen gesloten. De dijkbewaking wordt eerder ingesteld dan normaal... omdat de containers en andere spullen die vorige week van een schip vielen... de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oosterscheldekering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig. En het afval dat in de Noordzee is beland is mogelijk van nut voor de wetenschap. Een team oceanografen van de Universiteit Utrecht wil meten hoe het plastic zich door het ecosysteem beweegt. Containers die spullen verloren in zee zijn eerder onderwerp van onderzoek geweest. Zo bleek dat linker- en rechterschoenen elk een duidelijk andere route door zee afleggen. In dit geval willen onderzoekers achterhalen hoe lang het duurt voordat plastic, zoals een My Little Pony, water maakt en zinkt. Die gegevens kunnen dan worden gebruikt voor verder onderzoek. Als er bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU niets is geregeld, mogen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven. Minister Blok en staatssecretaris Harbers zeggen dat ze bij een no-deal brexit een fatsoenlijke oplossing willen. Onder de 45.000 Britten in Nederland is veel onzekerheid over bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Het weer. Het is bewolkt met buien en een stevige westelijke wind. Het is een graad of 9 en het koelt nauwelijks af. Aan kust neemt de wind toe. Vanochtend is het onstuimig met buien en zware windstoten, vooral op de Wadden. Smiddags wat minder wind en misschien wat zon. Het wordt een graad of 8.